Het meest opvallende faillissement was volgens het CBS dat van de DSB-bank. Minister Klink bekijkt of er een overheidswebsite moet komen... met de risico's en bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik. Dat zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Klink maakt zich zorgen over geruchten en fabeltjes op internet over het vaccin. Hij wil ook dat ambtenaren op internet gaan reageren op websites met vaccinatiefabels. Roos Snets en Dig Istra komen mogelijk in het partijbestuur van de PvdA. De oud-voorman van Leefbaar Utrecht en de vroegere campagnemanager van de PvdA... zijn voorgedragen door de kandidaatstellingscommissie. Vastgoedondernemer Snets is oprichter van Leefbaar Utrecht. Ista heeft allerlei functies gehad in de voorlichting. In de jaren 90 werkte hij onder meer aan de verkiezingscampagne van PvdA-leider Kok. Marineschepen uit Zuid- en Noord-Korea hebben op zee korte tijd slag geleverd. Schotenwisseling vond plaats in het grensgebied dat de twee landen allebei als eigendom beschouwen. Volgens Noord-Korea werd het vuur geopend toen het Zuid-Koreaanse schip de grens passeerde. Noord-Koreaanse oorlogsschip zou zware schade hebben opgelopen. Of er ook slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Het internetbedrijf Google heeft de dienst Street View in Nederland uitgebreid met 30 steden. Street View toont de plattegrond van een stad in foto's van de straten en huizen. Onder meer Haarlem, Eindhoven, Arnhem, Nijmegen en Lelystad zijn toegevoegd. Google maakt op de foto's gezichten en nummerborden onzichtbaar. Het bedrijf heeft nu ook met gebruikmaking van een speciale fiets foto's gemaakt van moeilijk bereikbare straten, zoals het Binnenhof. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Het is een graad of 10.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 Dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red two sapphire's blue And you need her and she needs you And you need her and she needs you And you need her and she her that she needs you.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 Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.